Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland heeft op verzoek van het OM in Curaçao een verdachte opgepakt voor de moord op politicus Helmin Wiels. Wie het is wil het OM in Willemstad niet zeggen. De verdachte zou een rol hebben gespeeld bij de opdracht van de moord en de uitvoering ervan. Hij of zij wordt de komende dagen in Nederland verhoord. Helmin Wiels werd in 2013 neergeschoten. De schutter is al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een dag voor het begin van het EK voetbal heeft de Franse president Hollande opgeroepen te stoppen met stakingen en demonstraties. Hij zegt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Volgens de president kijkt heel Europa de komende maand naar Frankrijk. Daar horen geen stakingen en massabetogingen bij, vindt Hollande. In Frankrijk is hevig verzet tegen een nieuwe arbeidswet. Piloten van Air France willen vanaf zaterdag gaan staken... uit protest tegen nieuwe bezuinigingsplannen. President Obama geeft zijn steun aan Hillary Clinton... die vrijwel zeker de presidentskandidaat wordt bij de Democraten. In een videoverklaring zegt hij dat hij zich erop verheugt... om samen met Clinton campagne te voeren. Obama bedankte de andere presidentskandidaat Bernie Sanders... voor zijn bijdrage aan de campagne. Voor het eerst sinds 2011 zijn er weer meer kinderen naar de kinderopvang gegaan, meldt het CBS. De Belastingdienst betaalde vorig jaar voor bijna 770.000 kinderen een toeslag, 12.000 meer dan het jaar daarvoor. er is nog een kleine groep kinderen die naar de kinderopvang ging zonder dat de ouders een toeslag kregen. Volgens het CBS heeft de stijging te maken met de economische groei. Het weer, vannacht opklaringen en droog bij minima rond de 9 graden.